Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De hoorzittingen met alle kandidaten voor het nieuwe kabinet zitten erop. Fleur Agema, die minister van Volksgezondheid moet worden... was vanmiddag de laatste die in de Kamer vragen mocht beantwoorden. Politiek verslaggever Roel Bolsius vertelt wat hem opviel dat Agema hetzelfde deed als de andere PVV'ers in eerdere hoorzittingen ook al deden. Een knip maken tussen haar oppositierol en haar aanstaand ministerschap. Ze had zelf veel kritiek op, de op haar voorgangers, op de andere zorgministers. Eh, dat er op sommige plekken in de zorg juist meer geld naar de zorg moet. Maar ja, nu laat ze ook doorschemeren dat niet alles kan... en dat het ook wel met minder moet en dat bezuinigingen niet uitgesloten zijn. Agema liet wel weten dat ze de administratietijd in de zorg naar beneden wil. Volgens haar staat de zorg op klappen door het personeelstekort... maar ook omdat medewerkers nu 40% van hun tijd kwijt zijn aan administratie. Het is de bedoeling dat het nieuwe kabinet volgende week dinsdag wordt beëdigd de vulkaanuitbarstingen op IJsland kunnen nog tientallen jaren doorgaan. Wetenschappers zeggen dat de uitbarstingen op het dichtbevolkte schiereiland... een constante bedreiging vormen voor de bewoners en de IJslandse infrastructuur. Want op dit stuk IJsland woont 70% van de bevolking... staan elektriciteitscentrales en ligt de luchthaven. De uitbarstingen begonnen drie jaar geleden... na 800 jaar zonder vulkanische activiteit. Sinds december waren er vijf uitbarstingen en beschuit met muisjes in dierentuin Wildlands in Emmen. Daar is voor het eerst een zeehondje geboren. Dat is best snel, want de zeehondengroep woont pas sinds eind maart in het park. De verzorgers hadden al gauw door dat er met de verhuizing eentje extra meekwam. Op een gegeven moment zagen we dat ze haar, nou, haar buik wel heel erg dik eh, eh, werd. En dachten we, nou, er kan wel een pup in zitten en eh, toen hebben we eigenlijk de afgelopen weken nachtcamera's opgehangen eh, om te kijken waar ze liggen. En als ze dan geboren werd, eh, dat het misschien op film zouden kunnen krijgen.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 left alone on the path not clearly shown. But I keep driving. answers hidden from the naked eye. With every exit and every sign and every moment. Fireside Collective. En Driving Through the Rain hoorde je in de themashow met alleen maar bluegrass muziek. We gaan nu verder met een artiest die uit, oorspronkelijk uit Australië komt... waar ze al diverse Golden Guitar Awards in ontvangst mocht nemen. Ze woont al een tijdje in Amerika en ook daar valt ze al regelmatig in de prijzen. Haar naam is Christy Cox en dit is One Heart Away. times, a thousand times. Imagine what he'd know if the bottle was a Bible. I bet he's drained the River Jordan. The flesh is weak prophet to the drinking man in a haze of neon lights and tortured souls. But for him, it's gin and misery 珍惜。 13 voor If the Bottle Was a Bible van Junior Sisk en The Rambler's Choice. Ik heb nog een Nashville spiegelplaat voor je klaarstaan. Samen met Earl Scruggs en de Foggy Mountain Boys nam Lester Flat de Nashville spiegelplaat op die je zo gaat horen. Twintig jaar later zou ook Buck Owens zich eraan wagen en voor hem werd het toen een dikke nummer 1 hit. Je gaat twee keer luisteren naar Roll in My Sweet Baby's Arms. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I ain't gonna work on the railroad. I ain't gonna work on the farm. They ran my shack to the bed. Check my roll and my sweet baby's song. Roll and my sweet baby comes back Then I'll roll in my sweet baby's arms Well, I ain't gonna work on the railroad I ain't gonna work on the farm Hey, I'll lay around the shack till the mail train comes back And roll in my sweet baby's arms Well, I'm rolling sweet man. sister can weave and can spin. Hey, now daddy owns a necklace and the old cotton gin. What's that old money rolling? Sister. Duo. Engelstalig. Dit is de plaat uit de Nashville Fruitautomaat. I just pulled onto the highway in my little foreign car. Well, it's raining and the road is really bad. I never saw that big old diesel, but I heard him hit the air. I've got a feeling might have made him mad. He closed the gap between us, pushed the pedal on the floor. He's making 90 in that big old diesel truck. I can hear the names he's calling me above the engine's roar, and the words won't be found in Webster's book. There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. gonna smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. Well, I'm and a as I try to make the grade. And I wish I had some pedals on this car. And I'm slipping and a sliding and afraid to touch the brake. For this doodlebug could never stand a jar. There's a diesel on my reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling, I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. Well, I'm slipping and sliding, trying to hold it in the road. And I'll tell you, I just got to win this race. While I'm trembling and shaking, he's a pouring on the cold So close that I could steal his license plate. There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling, I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. 1967 alweer Jim and Jesse en Diesel on My Tail. Amanda Cook is een artiest die uit Laurel Fork, Virginia komt. En ze maakt hele leuke muziek. En hoe dat klinkt hoor nu. Dit is Till I'm Too Old. for a shout out or music request. Nashville Radio Show. Sinds 2015 maakt deze vijfmansformatie al muziek met elkaar. Ze heten Woodbelly en je hoorde net The Road That Takes Me Home. De Appalachian Roadshow mochten op 25 november 2022 voor het eerst het podium van de Grand Ole Opry betreden. En hoe ze dat vonden, dat vonden ze toen geweldig, heb ik gelezen op hun Facebookpagina. En ze maken ontzettend lekkere muziek. Dit is Dance, Dance, Dance. My grandpa, he's 95. He keeps dancing, he's still alive. My grandma, She's 92, she loves to dance and sing some too. I don't know, but I've been told if you keep on dancing, you'll never grow old. Come on, darling, put a pretty dress on. We're gonna go out tonight and dance, dance, dance all night long. you could hear it sing. dance all night long. And now, Bluegrass Time mogen we ze wel vrienden van de show noemen. Darren en Brooke Aldridge hoorde je net met Million Miles of Highway When It's Over. De volgende formatie eh, bestaat al 14 jaar en zij hebben hun muziek al op diverse bluegrass hitlijsten zien staan. Als leden hebben ze los van elkaar stuk voor stuk awards gewonnen en maar samen maken ze hele leuke muziek. Breaking Grass is dit en Oh How I Love You. Astrid van der First time that I met her, she took my breath away. My body started trembling and I didn't know what to say. But I pulled myself together Joe, and I don't play the game. The game of love.

de Lonesome River Band en The Game I Can't Play. Het volgende nummer heeft een titel wat het beste medicijn is bij slecht weer, of als je het even niet mee zit. Dit is Lindley Creek en Sunshine Song. Keep listening. Nashville Radio Show. real i of having some real good fun. We're just bluegrass boys, a kicking up a pig or two, a break out a moonshine jug. We're just bluegrass boys picking up some of that down home Dixie dust. We like to howl at the moon on a Saturday night at the Bluegrass Opry Barn, singing them songs by Bill Monroe, Stanley's and the King of them all we just a come in here Hope you'll lend us an ear A have us some real good fun We're just bluegrass boys A kicking up some of that down home Dixie dust We like to howl at the moon On a Saturday night At the Bluegrass Opry Bar Singing them songs by the Tommy Whip Band Stanley's and the king of them all We just a come in here some real good fun. We're just bluegrass boys, kicking up some of that down home Dixie dust. We're just bluegrass boys, kicking up some of that down home Dixie dust. Tommy Webb de Bluegrass Boys hier bij de National Radio Show. Je luistert nog steeds naar de themaversie, de Bluegrass Show. Want in dit uur en het vorige uur alleen maar lekkere deze muziekstijl. Nu gaan we naar eh, ja, wel heel iets bijzonders. Want als je je afvraagt hoe de muziek van Elvis zou klinken als het in een bluegrass jasje werd gestoken, dan gaan we je dat nu laten horen. Want dit zijn de Grass Girls en Dolly Parton en Viva Las Vegas. Right my city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn. station and your one-arm band is crashing all those homes down the drain. Viva Las Vegas turned Drinking whiskey like it's wine, spending money like Zoals was dat en Next Time Around. En inderdaad, Next Time Around, want er zit alweer een eind aan deze show. Maar niet getreurd, volgende week is de National Radio Show uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan uit Nederland Herman Brock Jr. en Freedom. En daarna Earls Crux Friends en Foggy Mountain Breakdown. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende week. Bye bye. to your happy place.